Een verdachte kon al worden opgepakt vlak na het steken. Deze vrouw zag hoe de dader een vrouw neerstak. En opeens was ze, zakte ze een beetje in elkaar. Maar eh, opeens... Eh, eh, kijk ik en achter haar rug zat ik, zag ik een mes in haar eh, rug. En ehm, ja, ik zag die meneer gewoon van achteren weg, wegrennen. Volgens justitieminister Van Wil is er nog niks bekend over het motief van de verdachte. Hoog bezoek in Suriname. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio heeft op het vliegveld van Paramaribo gepraat met president Santokki. Correspondent Nina Jurna. Het is bijzonder dat Rubio Suriname aandoet, want zo vaak komt er niet zo'n hoge diplomaat. En het geeft vooral aan dat Suriname steeds meer meetelt in de regio en belangrijker wordt. En dat heeft zeker ook te maken met de grote oliefondsen die gedaan zijn voor de kust. De Amerikaanse president Trump is een voorstander van het oppompen van olie... en wil daarom de banden aanhalen met Suriname. Je rijbewijs hebben en dan toch niet durven rijden. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders heeft een vorm van rijangst, schrijft Hart van Nederland. Ze vinden het bijvoorbeeld eng om door een tunnel te rijden. In Bergse Hoek bij Rotterdam was een trainingsdag voor bange rijders. Bijvoorbeeld voorop. Ik woon zelf in Vlaringen. Eh, aan de andere kant van de waterweg ligt Pernis. Dat is voor de meeste mensen doen er 10 minuutjes over. Ik rijd dwars door Rotterdam en ik ben nu onderweg om, om eh, niet door de benelux te hoeven. Het is nu vooral zaak om hem daar geleidelijk aan mee bloot te stellen. Nou Rob, hoe was dat? top. Leuk. Dus je gaat niet meer vermijden? Eh, denk het niet. Er is meer dan alleen tunnelangst trouwens. Volgens Hart van Nederland zijn er ook rijders met snelwegangst... of angst voor bruggen of smalle weggetjes. Heb ik het weer nog voor je.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 Er komt voorlopig geen asielzoekerscentrum in Berlicum in Noord-Brabant. Na felle protesten concludeert de meerderheid van de gemeenteraad... dat er onvoldoende draagvlak is voor een AZC. In Amsterdam zijn de plekken waar gistermiddag vijf mensen werden neergestoken... weer vrijgegeven. De toedracht van de steekpartij is nog steeds onduidelijk. De vijf gewonden komen uit Amsterdam, België, Polen en de VS. De verdachte zit vast en is ook gewond. Voor de tweede keer in korte tijd heeft een federale rechter in de VS... een decreet van president Trump geblokkeerd... waarmee hij transgenders uit het leger wil weren. De rechter zei dat Trump en zijn regering op geen enkele manier kunnen uitleggen... waarom transgender militairen niet geschikt zouden zijn. Het weer is zon. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er volgt regen. Het wordt 12 tot 17 graden.